funny how a lonely day can make a person say, What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, What good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my look around and see this great big world is part of me and mine. afraid. I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me and my. just I'd the score. een van de twee bekende uitvoeringen van dit nummer van Shirley eh, Bassey. This is my life. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt vandaag deze aardige zondag. De eerste zondag van april. Eh, misschien heb je 1 april alweer overleefd. <laughs> Zonder al te veel ellende. Dus eh, nou ja, weet je wat? We gaan gewoon lekker muziek draaien. En we hebben straks ook een interessant onderwerp. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Antieke muziek hebben we van Dave Barry. weet dat je soms twijfelt, dat het soms niet meer gaat. De wanhoop staat geschreven op je gelaat. Je wil wel, maar je kan niet, of toch niet helemaal. Net of je staat te zingen voor een lege zaal. je weggaat. Ik wil niet alleen. Ik wil niet dat je weggaat. Nee, ik wil niet dat je weggaat. Ik wil niet alleen. Ik wil niet alleen. Ik wil niet dat je weggaat. Want de maat is weer vol. Er gebeuren rare dingen en je hoofd slaat op hol. Je denkt wel, maar je weet niet of je blijven zou. Maar ik kan niet en ik wil ook niet zonder jou. ik weet dat je soms twijfelt, dat het soms niet meer gaat. Want die wanhoop staat geschreven op je gelaat. Je lacht wel, maar je zegt niet veel. Net of ik je Ik wil niet dat je gaat ik wil niet dat je Wat een dramatiek, hè, zou je kunnen zeggen van Clouseau. Ik wil niet dat je weggaat. Nee, wie zou dat wel willen? Hè? Zo ga je de liefde natuurlijk niet in. Ehm, hier allemaal in de show de zondagmorgen van GoFam. Verder Dave Barry en This Strange Effect uit 1965, zo lang geleden alweer. Straks gaan we het hebben over, eh, ja wel, de Zorgverslimmer. Dat is een award, die is uitgereikt aan Joost Slootmans. En waarom dan wel, dat hoor je straks hier in de show. En wat is eigenlijk een eh, Zorgverslimmer?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 You're thinking out loud. Ik kijk even naar onze website. Staat weer bomvol uh, nieuws ik zou maar eens gaan kijken als ik jou was. Eh, er staan ook een leuke activiteit op. Bijvoorbeeld eh, dat er in de Willy Brothers eh, Basiliek in Hulst... een bijzondere compositie van Via Crucis van Frans Liest ten horen wordt gebracht. Dus dat is ook wel interessant. Dat is natuurlijk op Palmzondag. Het begint vanmiddag om drie uur. Dus ben jij geïnteresseerd in prachtige klassieke muziek in een eh, basiliek. Ja, dat is natuurlijk wel eh, de plaats waar je dat moet beluisteren. Dan moet je zeker even gaan naar de Sint Willy Basiliek in Hulst vanmiddag om drie uur. no interruption, less demolition, some reconstruction. Consider consideration, interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. While you search for liberation on the road to salvation. Blue. what if it ends us? Determined determination, frustrated, we're a frustrated nation. No one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road. ontspannen van het prachtige nummer van Ilse de Lange. Ja. Blue Bittersweet. Heeft niks met een drankje te maken hoor. Helemaal niet zelfs. Aretha Franklin hoorde je voor hier in de show. De zondagmorgen van GoFM. A Natural Woman. We gaan het over de zorg hebben en over slimmere zorg. Ja, wat is dat nu weer? Nou ja, dat wordt allemaal uitgelegd door Aysam Malek aan Herman de Bruin. Ik ga praten met Aysam Malek over de Zorgverslimmer Award 2023. Aysam, welkom. Dankjewel. Uh, een Zorgverslimmer Award 2023, dat is een prijs voor iemand. En het heeft met de zorg te maken volgens mij, maar leg uit. Ja, absoluut. Het heeft met zorg te maken. Het is eigenlijk een aanmoedigingsprijs. Mhm. Voor iedereen die in de zorg eh, aan de slag gaat om de zorg nog beter, slimmer ehm, en toekomstbestendiger te maken. Ja. En ja, wij zijn twee jaar geleden zijn we begonnen met het idee om ook echt ehm, de zorgverleners, maar ook de mensen die echt in de zorg het verschil willen maken, te aan te moedigen. Hè? als je kijkt naar hoe de zorg zich ontwikkelt, en als we zo doorgaan, eh, wordt het straks echt onbetaalbaar ja. en eh, onbereikbaar voor eh, ja, heel veel Nederlanders. Dus dat betekent dat we eigenlijk heel veel dingen moeten gaan verslimmen. Denk aan de administratieve lastenverlichting, maar ook eh, aan de slag gaan met innovatie en met data. Nou, en toen hebben we bedacht, nou, misschien moeten we toch even iets gaan bedenken waarbij we de zorgverslimmers die dag in en dag uit aan de slag gaan met het verslimmen van de zorg. Want dat zijn ze natuurlijk aan het doen met eh, eigenlijk hele kleine innovaties of juist hele grote baanbrekende innovaties. Om die zorg gewoon echt wel toegankelijk te maken voor iedereen, maar ook betaalbaar. Ja. Eh, en toegankelijk. Ja. Jullie maken er een wedstrijd van waarbij ook iemand gaat winnen, Het is niet voor niets in de waard. Nou, het, is niet echt een wedstrijd. Wat we eigenlijk willen doen, wij, wij nomineren de 24. En dat doen we omdat we eh, eh, graag de, de, tijd willen teruggeven aan de zorg. Nou, in, in een dag zit 24 uur. Ja, Dus dat is eigenlijk ook een beetje de, de, de, vergelijking die we graag willen trekken. En wat we eigenlijk doen is de 24 zorgverstemmers gewoon een podium geven. En op basis van een aantal criteria eh, ja, willen we gewoon één iemand gewoon echt wel extra in het zonnetje zetten. Eh, en die, uh, die, die, persoon die dan inderdaad ook die, ja, die, die titel en die eretitel gaat, krijgt... Eh, laat me wel even duidelijk zijn dat alle 24 zorgverslimmers ook echt zorgverslimmers zijn. Ja, ja. ja, eh, uiteindelijk eh, kiezen we er één uit om die gewoon het hele jaar te ondersteunen in, ehm, in, die, in die innovatie waar diegene mee bezig is. Ja, je hebt het over we. we. kiezen hem uit. Wie is we? Er zijn een aantal juryleden die we uit het werkveld vragen om mee te denken. Mhm. in dit geval zijn het er vijf geweest. En die kijken dus naar verschillende aspecten van een innovatie of van een idee. Denk aan eh, duurzaamheid, denk aan impact die eh, eh, de innovatie maakt, et cetera. En op basis daarvan, met een aantal criteria, worden er dan twee genomineerden naar voren geschoven als potentiële ja, winnaar wil ik eigenlijk niet zeggen, maar echte zorgverslimmers die we extra in het zonnetje gaan zetten. Ja. ja, want je hebt het over, dat is de organisatie Tensinger? Ja, ja. Tensinger is een zorgtechbedrijf. We zijn voor origine een, een ECD-EPD-leverancier. E door de jaren heen en, hebben we ons wat, ontwikkeld. Wat, wat, is dat, om die afkorting even duidelijk te maken? elektronische patiëntendossiers. Oké, ja, ja. Ja, en eh, die, eh, die ontwikkelen wij. En eh, naarmate we dat aan het doen zijn, zien we ook dat het werkveld aan het veranderen is als we kijken naar de zorg. Mhm. We zien natuurlijk al allerlei silo's ontstaan. Dus wij hebben de ambitie en de visie om ook al die silo's te doorbreken. En juist met elkaar in, eh, in, in, samenwerking gaan om die zorg echt eh, eh, ja, te verbeteren. Ja, en... en... dat willen we eigenlijk doen aan, aan de hand van innovatie, maar ook aan de hand van data. Ja. moet je voorstellen dat die EPD's en ECD's en allerlei software systeem heel veel data opslaat. Maar daar wordt voornamelijk ja, zaken mee gedaan om te registreren of te verantwoorden. Maar niet echt om te verslimmen en onze visie van Denzinger is om juist die stap te gaan maken naar eh, mentorschap als het gaat om de, om, de, ja, om de systemen die we gebruiken. Dus de mhm. data die we hebben, die kunnen we met elkaar combineren. De verschillende systemen die staan heel veel dingen op. Nou, als we die combineren, wat komt er dan uit? En kun je met die uitkomsten ook nieuwe inzichten krijgen? uh, algoritmes bouwen, eh, AI eh, ontwikkelen. Om die zorg uiteindelijk te verbeteren. En er zijn slimme mensen in de zorg, want Jeroen Slootmans heeft dit jaar gewonnen. Was hij verrast? Ja, hij was super verrast. Ja. <laughs> Geweldig om te zien. Ja. En nogmaals, hij benadrukte ook van, joh, ik voel me niet echt de winnaar. Want ja, iedereen is een winnaar, alle 24. Iedereen is bezig om de zorg te verslimmen op zijn of haar manier. Als mensen wat meer willen weten over de zorgverslimmer en over eh, de winnaar van dit jaar, Jeroen Slootmans, moeten ze, kunnen ze bij de website terecht? Ja, dan kunnen ze bij de website terecht, zorgverslimmers.nl of mm En dan lees je alles over eh, uh, Jonas en zijn innovatie, maar ook eh, de innovatie van Yvette eh, Roker van vorig jaar. En zo proberen we echt die zorgverslimmers een mooi podium te geven. Aysam Mailek, manager van Tensinger over de Zorgverslimmer Award 2023. En volgend jaar komt er weer een Zorgverslimmer Award. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. the sun. doen, we doen geen klap vandaag. Ik blijf in mijn bed, verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit, voor thee met een beschuit, maar dan weer dekens zijn zo fijn, de lakens met satijn. Het licht wordt zacht gezeten door het gordijn. Het is al kwart over elf, ik word langzaam mezelf. Ik ga zorgeloos om met de tijd, heel royaal. Ik kom je snapt het helemaal. Mag het nog zo blijven? Weet je wat we doen? We gaan een dagje schuil. Buurman was zijn wagen, die van ons mag vuil. Het gras blijft ongemaaid. De blijft ongesnoeid. Ik pak een boek dat boeit, maar niet vermoeit. Weet je wat we doen met onze telefoon? Leg hem van de haak, dat is toch heel gewoon. Een dag De koffie smaakt hier weer lekker in de studio van GoFM vandaag, deze zondagmorgen. We hebben het over het weer. We dachten van de week, nou dat wordt een eh, hele natte dag vandaag. Want we hebben het natuurlijk regelmatig over het weer. Ja, ah, we hebben het over heel veel dingen, maar ook over het weer hier natuurlijk. En ehm, ja, toen dachten we van god, het wordt eh, heftig weer deze zondag, net zoals afgelopen zondag. Maar het valt allemaal mee. Het ziet er niet zo slecht uit vandaag. Het is wel een beetje fris, een graad of 10. En het zal wel weer 12 graden zijn in Westdorp of zo. Maar eh, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo slecht vandaag. En dat maakt ook dat we hier zo lekker zitten te genieten van de koffie. En kijken naar buiten en denken van goh, straks misschien toch nog even een leuke wandeling. Lijkt me leuk. Koning van de Bos hoorde je met weet je wat we doen. to drink from the bottle. Drinks to remember I, me, and myself. And winds up the clock and upstairs from the shelf. Ze hebben er een eh, mooi labeltje aan gehangen. Aan dat prachtige nummer van Squeeze. Wat je zojuist hoorde. Labeled with Love. En Laura Posini hoor je nu nog een beetje met letteren. Natuurlijk uit 1994 alweer. Jongens, wat schiet de tijd op. Het loopt al tegen 11 uur op deze zondagmorgen bij GoFM. En we hebben het eh, ontzettend naar de zin, dus we kletsen hier heel veel. Dan heb je eigenlijk niet zo goed in de gaten dat de tijd zo snel gaat. Maar misschien is bij jou thuis een stuk rustiger. Zou zomaar kunnen. Misschien zit je lekker aan het ontbijt, het zondagmorgen ontbijt. Of misschien ben je nog eh, tussen de klamme lappen en luister je gezellig mee met Go. Allemaal goed, want voor jou doen we het. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Don't close. van de minder bekende nummers van Take That. Maar daarom eh, niet minder fraai zou je kunnen zeggen dan al het andere werk van ze. Rule the World. Gaan we niet doen hoor vandaag. <laughs> Nee, niet in het minst. We gaan zelfs de gemeente Terneus niet roelen. Nee hoor. We gaan ons klaarzetten voor het tweede uur zo meteen. We gaan wat meer tempo maken in de show. En eh, we hebben straks een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op. En vroeg u van alles. En de antwoorden die hoor je straks hier in de show bij GoFam. Tot sluit van dit uur. Och, een beetje vooruitlopend op wat er komen gaat. Een... Eh, Hele mooie klassieke, Tja, ook wel een beetje een zwoel nummer. Summer the First Time. Wat mij betreft tot over een minuut of acht.